12 uur. Lotlewin met het NOS Journaal. Er gewoon komen. De Raad van State heeft demissionair staatssecretaris Dekker en de gemeente een tik op de vingers gegeven. Die hielden de komst van de school tegen en wilden het niet financieren, omdat een oud bestuurslid ooit zei dat hij IS steunde. Volgens de Raad van State is dat geen goede reden. Dekker moet voor 1 augustus in actie komen. Nederland heeft nu één andere islamitische school, die staat in Rotterdam. Historische schepen die verhuurd worden zijn niet altijd veilig. De eigenaren weten vaak onvoldoende hoe ze hun boot goed moeten onderhouden. Keuringsinstanties houden zich regelmatig niet aan de regels. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die deed vorig jaar onderzoek naar een fataal ongeluk op een boot bij Harlingen. Drie mensen kwamen om toen de rotte mast afbrak. De sector is de afgelopen decennia hard gegroeid, maar volgens de raad onvoldoende geprofessionaliseerd. Honderden brandweermensen proberen de bosbranden in Zuid-Frankrijk te bestrijden. Het vuur breidt zich steeds verder uit. Zeker 10.000 mensen zijn vannacht geëvacueerd. Volgens Franse media zijn al duizenden hectare natuur verbrand. Frankrijk heeft de buurlanden om hulp gevraagd bij het blussen. De winkels van modeketen Witteveen zijn gewoon open. Vanochtend kwam het bericht dat Witteveen failliet is verklaard. Het bedrijf draaide verlies en had een flinke belastingsschuld. De modeketen heeft bijna 100 winkels. Er werken 400 mensen. Er is een curator aangesteld die gaat onderzoeken wat er nu moet gebeuren. De webshop van Witteveen is niet meer bereikbaar. Het weer dan nog. Het is eerst droog met geregeld zon. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking en vanavond regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt en vooral in het oosten enkele buien. Het wordt dan een graad of 21. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A2 Utrecht richting Amsterdam dicht tussen Knopend Holendrecht en Knopend Amstel.